Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Surinaamse president Santokki neemt maatregelen... na de uit de hand gelopen protesten tegen zijn regering. Demonstranten bestormden vandaag het parlementsgebouw. Ze wilden dat Santokki aftreedt omdat het zo slecht gaat met de economie in Suriname. Correspondent Nina Jurna. dit soort heftige vernielingen, demonstraties en ook de inzet van traangas is eigenlijk ongekend voor Suriname. En het geeft aan hoe diep de onvrede en ook de woede zit. Mensen zijn het meer dan zat. En ook binnen de coalitie rommelt het, want eerder deze week stapte een van de coalitiepartijen uit onvrede uit de regering. Santokki zegt nu dat alle markten gesloten blijven en dat winkeliers ook de boel dicht moeten houden. Hij zegt ook dat er een speciaal team komt om alle demonstranten op te sporen en voor de rechter te slepen. Het Amerikaanse leger zegt dat ze in Syrië een leider van IS hebben gedood gebeurde bij een helikopteractie die speciaal voor hem was opgezet. Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten of bondgenoten ervan een leider van IS ombrengen. Zo werd afgelopen najaar de hoogste leider van de terreurgroep ook gedood. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 45.000. Dat meldt een Turks persbureau. De aardbeving is inmiddels 11 dagen geleden. De meeste slachtoffers die nu onder het pijn vandaan worden gehaald zijn overleden. Vandaag werd er nog wel iemand levend gevonden. En afgelopen nacht vond de Nederlandse speurhond ook nog een overlevende. De bankjes op Rotterdam Centraal zijn weggehaald en dat zien 30 boze Rotterdammers vanavond niet zitten. Of juist wel? Het is zo absurd, daar moeten we een tegengeluid in laten horen. Dus ze zijn met hun eigen stoeltjes gekomen om hier te gaan zitten. Om te laten zien, dit is een plek om uit te rusten, om met elkaar te ontmoeten en gewoon te kunnen zitten. Ja, ze hielden een protestactie dus, met, eh, door te zitten. En met hun eigen stoeltjes. NS haalde alle bankjes op het station weg, omdat daklozen en alcoholisten erop zaten, sliepen en voor overlast zorgden. De demonstranten komen er de volgende week weer zitten om te strijden voor hun bankjes. Dan nog het weer. Bewolkt en in het midden en in het zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regelmatig regen en maximaal 12 graden.